De wet, die anderhalve week geleden werd aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, is in de Senaat gesneuveld. Het geweld na het afzetten van premier Taksin in 2006 heeft zeker 100 levens gekost. De huidige premier, Taksins zus, wilde met de wet de rust terugbrengen, maar dat werkte averechts. De afgelopen dagen waren er massale betogingen tegen de wet. Tegenstanders vreesden de terugkeer van Taksin. De Senaat gaf gehoor aan de protesten en stemde unaniem tegen. De Verenigde Staten sturen het vliegtuigschip USS George Washington naar de Filipijnse kust. De bedoeling is dat militaire vrachtvliegtuigen vanaf het schip medicijnen, voedsel en water naar de getroffen gebieden brengen. Voor de hulpactie wordt de bemanning teruggeroepen van verlof. De USS George Washington heeft 5000 militairen en ruim 80 vliegtuigen en helikopters aan boord. Het Pentagon stuurt ook vijf andere militaire schepen mee naar de Filipijnen. Volgens een woordvoerder zal de vloot over twee tot drie drie dagen bij de Filipijnse kust zijn. Bij een kameel in het oosten van Saoedi-Arabië is het MERS-virus gevonden. De ontdekking is volgens het ministerie een doorbraak in het onderzoek naar de oorsprong van de dodelijke ziekte. MERS werd in augustus ook al eens gevonden bij een vleermuis. Maar onderzoekers bleven ervan overtuigd dat het virus door een ander dier dat directer in contact komt met mensen wordt overgedragen. Het virus heeft in het Midden-Oosten sinds de ontdekking een jaar geleden al meer dan 60 slachtoffers gemaakt en is verwant aan het SARS-virus dat in twee 2003 zo'n 8000 mensen het leven kostte. Het weer. Morgen eerst regen of motregen.